Mark.nl Mark van den Hoek. Langstraat FM. Ah, 4 over 5. Het is weer zaterdagavond. De avond van de funk, disco en soul. Nigel nou, Pelders, nog bedankt voor de afgelopen twee uur. En dit, dit is Langstraat FM. Funk Night. only knew her for a little while. But he had grown accustomed to her style. She had the cutest sassy he ever seen. He did too, they were meant to be. loved to kiss on the steps of the side. It looked like rain on the birds do fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebelling all bells girls and boys? He gave her all the love that anyone can promise to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that my belle, mama, girls and boys. baby, love is so real. I can take the breakup if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, love you, baby, I love you so much. Baby, baby, we can stay in touch. Meet me at another world. Another world and joy. Vous êtes rebelles, vous êtes rebelles, mama girls and boys. Oh. votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions parler sur la piste de danse, baby. Fais cet appel pour moi. Oh oui, baby, sexe et repos, ne résistez pas. Vous savez que vous aimerez ça, baby. Oh, oh. je vous enlacerai avec mes chants, baby. Pendant des heures, je veux vous étonner, baby. Fleurs dans votre bain, amour dans vos draps. Faire l'amour, faire l'amour, nous nous rencontrerons. de beginner van het eerste uur langs Radio Funk Night, aflevering 178. 12 juni 2021 schrijven we, The Sprints and Girls and Boys. Dit komt uit de playlist 5 Star Love Take Over. Je hoort in de remix van Paul Hardcastle. 9,5 over 5 precies. Give Me That Loving. Daarvoor je 5 Star en Paul Hardcastle Love Takeover. over. hadden we een Funk Night. Souvenir 1979. Shalimar. Right in the socket is this. Thank you. Belgische productie. Why Can't We Live Together? Oorspronkelijk van Timmy Thomas natuurlijk. En deze versie is van Mike Anthony, 1982 schrijven we. In the summertime, it's fun time on the beach, in the street, in the heat, with the freaks. Playlist plaat nu Tauzone Summertime. Precies half zes. Without you, I just can't go on. was Love Light. En dit, dit is met Bianco, maar dan wel met een andere versie van Half a Minute dan dat je van ze gewend bent. Dit is de Joey Negro Sunburn Mix en die maakt het heel funky. Langs hadden we een Funk Night. 8 over half 6. We zijn er tot 7 uur met de beste funk, disco en soul. George Clinton met George Clinton. Body check-in was dat. 14 voor 6, langs hadden Funk Night. Dit is Search. I like the way you funk with me. en Move In uit de playlist. En dit is een souvenir. niet zomaar één. Eentje van Mace en Frankie Beverly himself. 1985. Hier is Back in Stride. Bye. FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. De Tweede Kamerzetel van Pieter Omtzigt blijft tijdens zijn afwezigheid nog in bezit van het CDA... en pas als hij na 14 september terugkeert kan hij hem opeisen. Omtzigt maakte vandaag bekend zijn CDA-lidmaatschap op te zeggen... en als onafhankelijk Kamerlid verder te gaan. Hij kreeg bij de laatste verkiezingen bijna 343.000 voorkeurstemmen en zit nu ziek thuis. Aanleiding voor zijn vertrek is een gelekt intern memo waarin hij zegt dat het CDA hem slecht behandelde en partijgenoten hem uitscholden. Vier jonge Afghanen moeten van een Griekse rechter tien jaar de cel in voor het stichten van de brand die in september het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos verwoestte. Volgens de rechtbank was er sprake van opzettelijke brandstichting. Twee andere minderjarige Afghanen waren eerder al veroordeeld tot vijf jaar gevangenis. In het migrantenkamp woonden 12.500 mensen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn erg kritisch omdat de aanklacht zou zijn gebaseerd op één persoon die getuigde. De demonstratie in Apeldoorn tegen de coronamaatregelen is zonder problemen verlopen. Zo'n 2500 deelnemers liepen een tocht van 6 kilometer door de stad zonder afstand te houden. De meeste van hen droegen ook geen mondkapje. De mars was georganiseerd door de actiegroep voor menselijke verbinding Police for Freedom Nederland. Veel demonstranten twijfelen aan de vaccinatiecampagne. Op 8 mei liep een soortgelijk protest van dezelfde organisatie in Barneveld uit de hand. En er zijn de afgelopen 24 uur 1265 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is het laagste aantal sinds half september en ook zo'n 240 minder dan het weekgemiddelde. Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer gedaald. Daar liggen er nu 672, dat zijn er 57 minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen worden nu nog 403 mensen met COVID-19 behandeld. Op de IC's zijn het er nu 269. Het weer, het koelt vanavond snel af naar een temperatuur van zo'n 9 graden komende nacht. Er waait een zwakke wind uit overwegend westelijke richtingen. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden. Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt... op www.langstraatmedia.nl Funk night. Atlantic Star was als hier bij Langs van de Funk Night. Bijna 8 over 6, deel 2 van aflevering 178. En dit is Grandmaster Flash, hier is Alternate Groove. to rock a party on from beginning to end. The L A V O N, and like a diamond ring, I'm a girl's best friend. They say the jam is now, so it ain't no use. for all you ladies in the place, use no excuse because I'm down with the fellas no one ever compares. And number one, the Grandmaster Blast. stand still just shake glance. That's how velocity beat for sure to make you dance. Cause the things I do and the words I speak, not like the other MCs, my style's unique. Introducing myself as you all a see. I went in class of my own designated to be. I'm on the top of the chart and there I say I'm just a mystical, the magical Mr. Broadway. And the greatest man on the wheels of steel. He got nothing to hide, he got the right appeal. Won't do you wrong or come on strong. Just keep the party rocking all night long. You're tired, boy, can't take no more. And it feels that it's time you settle the score. You ready to rock? Anyone at the stop? Say peace. and speed. Making the record burn. So watch out, MCs. We're talking to you. We're the Flash MCs. And we're coming through. We're tree top tall. We'll never decline. In this race, our competition's always far behind. We have control. We're in command. In this game, we have the upper hand. Now we're mighty, mighty. Now, lo and behold, nobody ain't too bad or too bold. We cool out hard like the ladies do. We're the acclaim for doing what no other can do. We're on the top of the list, so we're considered the best. And anybody that's fast can head due west and rock it to your knees. Rock any bar at any age. Wanna start a craze? Ladies, ladies, and the men. And it's no. all over the world. So every man, woman, and the little boys and girls. So if you live the party and you're having fun and you feel that you're number one, throw your left in the air, place your right on your heart, repeat. serve. away. keep Keeping My Lover Satisfied. Souvenir 1983, je hoorde daar de maxi-single van. En dit is Julius Brown, Show Enough, we MCB, Inner Life, Tyra Mac, The Warriors, Rufus en Chaka Khan met Souvenir, Um To Me, Bobby McClure, Brass Construction, Kono Abrams, zoals we tijd hebben, ook nog Klik. Wel langs hadden we een Funk Night. you sure look good. You sure look good to me, baby. When you walk into a room, girl, you know that all eyes zoom to your body. Mm-hmm. Girl, your clothes fit you so right, and you're such an awesome sight. Ooh, your body. And I know you've heard it all before, and you know you really Can't Fight the Feeling. En wij kunnen er niet genoeg van krijgen van die plaats. Staat ook alweer een weekje of vier in de playlist. Zes voor half zeven precies. En dit is In Alive, Make It Last Forever. Maar dan niet zomaar die plaat, maar de remix van Larry Leven. De Paradise Garage Mix. Dit is Langs gaat er een Funk Night tot zeven uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg hier op Langstraat FM. Ooh, my Give Me a Chance. Langs we de Funk Night, 3 over half 7. Dit komt uit de playlist. Shaka Chaka Khan, Chaka Khan en Secret Fan. Souvenir 1981. 10 over half 7. Dit komt uit de playlist weer. Um to me. Hit. Hit. Skipper the beat. You know je Bobby McClure. Funky. Tot 7 uur vanavond. Shabba-dee-da, shabba-doo-da, shabba-doo-da. shabba doo da, shabba doo da. Uh, he was slicker than slick. Some say uh, a heap of the neck. He wore zoot suits, spats galore, and Stetson hats. Uh, he liked his pinstripes, candy red. He was every lady's fantasy, or so they say. A hip dip, skip the beat, or was his name? the land from which he came. da, da, da. da, da, da. Um, jump, jump, skip the beat. I too cool to move my feet. Shabba shabba da, da, da. Uh, while working and weaving uh, at the club one night, a dip laid eyes on a a sexy sight. Oh, she was that days and twice as cute. A dip said, What's your name? She said, A juicy fruit. Uh, is it after some chewing material that uh, you are named? <laughs> no way, darling, she exclaimed. You see, I'm hot and cold and as sweet as you. Ain't no need to talk Word. Cause you dig my style, I dig yours. Enough said, let's hit me. A hip jig, skip the beat. A two cool to move my feet. A rhythm and rhyme. I said I'm hip jig, skip the beat. A two cool to move my feet. Ice cold. Uh, it was on the dance floor that Dippin' Juicy began to smurf. Did not take long to see he was on her turf. They bumped and boogied. I mean, rocked the floor. Pop, snap, crackle, jump right there, and then some more. I mean, she threw down sideways, perpendicular, and horizontal too. Even did something new on dip, something called corkscrew. She could dance. The crowd grew quiet was such a strange scene. Was the dip whip and Juicy the Queen? Shabba shabba dee da, shabba doo da, shabba doo da. Shabba shabba dee da, shabba doo da, shabba doo da. Um, shabba shabba dee da, shabba doo da, shabba doo da. Move my feet. Shabba shabba dee da, shabba doo da, shabba doo da. Could this be it? Was his cool on cancellation? Mm-mm. Just then, Dip did a number. I mean, like a gyroscope. Something called transcendental body slamming. I mean, Dip went for broke. Uh, at that point, Juicy surrendered. She said, I guess I've been outdone. Dip said, Ain't no thing, just big fun. But you the baddest girl ever see. You know I rank you second, only to me, cause I'm a hip chip. Skip the beat, I too cool to move my feet. Rhythm and rock. I said I'm hip chip. Skip the beat, I too cool to move my feet. Ice cold. souvenir van Brass Construction. Conquest komt uit 1985. Langs Hard FM Funk Night nog 10 minuten lang. the rhythm everywhere. For tonight, I just don't care. what For you, anything that you to do, nothing I can do. the magic in the dancing everywhere. And if you 24 gehad. afgelopen twee uur besluiten we met klik en flashback. Dadelijk naar het nieuws van 7 uur je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Geniet met hem. En wat ons betreft tot de volgende keer.